Eis aqui esse sambinha feito numa nota só. Outras notas vão entrar, mas a base é uma só. Essa outra consequência do que acabo de dizer. Como eu sou a consequência fala, fala e não diz nada. Ja. <laughs> Elina, <laughs> Elia, Eliane Elias.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 My baby don't care for cars and races. Baby don't care for. He don't care for high tone places. Liz Taylor is not his style and even Liberace smiled. Something he can't see is something he can't see. I wonder what's wrong with baby.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 De Zuid-Koreaanse president Lee Myung-bak wil dat er alvast een belasting komt... waarmee de kosten van hereniging met Noord-Korea kunnen worden betaald. Geschat wordt dat het bijna 800 miljard euro gaat kosten om Noord- en Zuid-Korea samen te voegen. Dat moment lijkt nog ver weg, maar volgens de president gaat het er ooit wel van komen. Daarom is het alvast verstandig om te beginnen met sparen. Na het einde van de Koreaanse oorlog in 1953 viel het schiereiland uiteen in een streng communistisch Noord-Korea en een democratisch Zuid-Korea. Noord-Korea is inmiddels ernstig verarmd en wordt nog steeds met harde hand geregeerd door Stalinisten. Het weer, toenemende bewolking en vanuit het zuidoosten regen. Het wordt zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.